Goedenavond, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. President Trump is nog niet helemaal hersteld, maar mag wel weer terug naar huis. De president heeft corona en lag de afgelopen dagen in het ziekenhuis. Volgens zijn arts gaat het stukken beter met hem, zegt correspondent Lucas Waagmeester. De president heeft geen ademhalingsproblemen meer. Eh, hij blijft aan, eh, wel aan de medicijnen, eh, aan remdesivir, de, zware virusremmer. En hij, ook aan de dexamethasone en steroïden die het virus moet onderdrukken. Dat is opvallend, want dat laatste middel wordt normaal alleen gegeven als patiënten er slecht aan toe zijn. Het kan betekenen of ja, de president is toch zieker dan wordt beweerd en krijgt daarom dit medicijn toegediend. Of hè, hij krijgt het echt uit voorzorg. Maar ja, daarvan zeggen artsen dan weer, dit medicijn uit voorzorg toedienen, dat is gevaarlijk. Trump zegt zelf dat hij zich in tijden niet zo goed heeft gevoeld. IC-baas Diederik Gommers en influencer Femke Louise zijn opnieuw aangeschoven bij Jinek. Als mondkapjes verplicht worden, gaat de influencer eigen kapjes uitbrengen, vertelde ze in de talkshow. De opbrengst daarvan gaat naar een goed doel, die dus de gezinnen en, en, en, mensen ondersteunt die een baan verloren zijn. Mhm. En dat is dan waar ik me, hard voor, waar ik me voor ga hard maken. Want eigenlijk was de influencer er ook al vroeg bij met mondkapjes. Nou, ik vind mondkapjes sowieso cool. Ik, ik droeg dat altijd al in mijn eerste videoclip. <laughs> Ja, dat is waar. Ja. Je bent een pionier, ver nog voordat het überhaupt speelde. En speelt Memphis Depay komend seizoen wel of niet in het shirt van Barcelona? Het lijkt er niet op. De Spanjaarden hebben nog maar een uur om de deal rond te krijgen. Daarna is de transferdeadline verstreken en zijn ze te laat wordt een lastig verhaal, denkt verslaggever Jeroen Elshoff. Barcelona moet een speler lozen eigenlijk om, om Memphis te kunnen halen. Nou, ze, eh, er werd ingezet op het eh, wegbrengen van Dembele naar Manchester United. Maar dat lijkt eh, nu niet te gaan lukken. Dus wat we nu eigenlijk lezen uit de Spaanse media is dat Barcelona nu als een gek nog gaat proberen Rafinha weg te krijgen. Naar bijvoorbeeld Paris Saint-Germain. Clubs in onder meer Frankrijk, Engeland en dus Spanje hebben nog maar een uur om nieuwe spelers te shoppen. In ons land is er een dagje aan vastgeplakt en verstrijkt de deadline morgen pas. Het weer nog vooral in het noordwesten veel regen.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 Maar ik heb papier en fysiek. Life on the road is niet iets. buffel, ik ren en ik stiep. Tipsy, dus ik bel je Annelena. Ik ben ook alleen in die alleen, yeah. Deze wereld is fake, maar life is real en ik moet mijzelf herpakken. Album af en een brand nieuw deal, ben nog steeds met dezelfde gabbers. Mensen daar maken verhalen, ik ga ervan uit dat je weet wat wat is. Ik wil niet bepalen, maar please ga niet uit elke week als het leven nog grap is.